21, dat is een eh, nieuw record. Het record stond al op naam van Vitesse, want vorig jaar hebben ze 18 punten in mindering gekregen. En ze hebben eerder dit seizoen ook al 6, dus ze zitten nu in totaal binnen nou, een eh, korte tijd op 45 strafpunten. Vorig jaar degradeerde Vitesse nog uit de eredivisie nadat ze punten in mindering gebracht kregen. Dit seizoen speelt de club in de keukenkampioen-divisie. Door de puntenaftrek staan ze daar nu op min 15 punten. Net over de grens met België is een automobilist omgekomen. Die probeerde te vluchten voor de Nederlandse politie. Het slachtoffer is een man van 32 die met een Belgisch kenteken reed. Hij vloog waarschijnlijk uit de bocht. Daarna sloeg de auto over de kop en kwam niet tegen een boom tot stilstand. De bestuurder werd eruit geslingerd en was op slag dood. Hij had van de politie een stopteken gekregen in Brabant. Waarvoor is niet duidelijk. Het slachtoffer heeft tijdens de achtervolging spullen uit zijn auto gegooid. Tussen Colombia en Australië is een onderzeese cocaïnesmokkelroute ontdekt. In een paar weken tijd zijn er meer dan 400 mensen opgepakt... en is er 225 ton koken in beslag genomen. Volgens Colombia is dat zo'n 10% van de wereldwijde productie. Veel drugs gingen via speciale onderzeebootjes van Zuid-Amerika naar Australië. Een route van meer dan 6000 kilometer. En de rechtenfaculteit van de Erasmus Universiteit Rotterdam gaat onderzoek doen naar de masterscriptie van PVV-staatssecretaris Vicky Maier. Een groot deel van haar scriptie bestaat volgens BNR uit knip- en plakwerk en dus is er mogelijk sprake van plagiaat. De helft ervan is gekopieerd uit, eh, uit andere bronnen. Er zijn twee soorten gevolgen denkbaar. De allereerste is eh, eh, academisch. Ze zou haar mastertitel kunnen kwijtraken. Toen ze dit deed, was ze al beleidsmedewerker bij de PVV. Want ze is er dus een beetje ingerold, die functie. Dus je zou kunnen zeggen dat het eh, iets zegt over iemands integriteit. Dat wanneer niemand lijkt mee te kijken, dat je dan de, de kat in het donker knijpt. De examencommissie van de universiteit gaat kijken wat er met de scriptie en de titel van Maier moet gebeuren. Het weer, wisselend dagje, af en toe wolken, af en toe zon. Het is bijna overal droog, bij een graad of negen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. De rust lijkt wedergekeerd op het Nederlandse asfalt. Toch hier en daar nog wat fietsen. Op de A4 Den Haag-Amsterdam tussen Schiphol en in Meer, 7 kilometer, 10 minuutjes extra. En op de A9 rijdt het langzaam naar Amstelveen. Vanaf knooppunt Raasdorp tot aan Amstelveen Stadshart. 5 kilometer, je doet er 10 minuten langer over.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 Go ahead, girl, don't you stop. Keep going to. you she licked the lollipop. Go ahead, girl, don't you stop. Keep going till you hit the spot. Whoa boy, I want to love me, I am mean. you feel me lover, me want you feel me friend To the very end, To the very some of the punches for you tonight.